het zaaien van angst en haat, maar dan met woorden. Wilders reageerde woedend op die vergelijking. Hij noemde de PvdA-leider een man met een zieke geest. Het weer. Vannacht en morgenochtend gaat het flink regenen en waaien. Langs de noordwestkust is er kans op een zuiderstorm.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 If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say.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 Amber Brandsen met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft tijdens het Kamerdebat over de aanslagen in Parijs beloofd dat de voorbereiding en behandeling van antiterreurwetgeving wordt versneld. Het gaat om maatregelen die al voor de aanslagen door het kabinet waren aangekondigd. Die wetgeving maakt het mogelijk om bijvoorbeeld het Nederlanderschap van jihadisten in te trekken en uitkeringen en huisvesting te weigeren. De fractievoorzitters Buma en Pechtold hadden eerder op de avond kritiek op het lage tempo waarmee minister Opstelte deze wetgeving invoert. Bij een schietpartij in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is afgelopen avond een dode gevallen. Volgens de politie zijn er veel schoten gelost in de Pieter van der Werfstraat. Het slachtoffer stond op het balkon. Een aantal ruiten is gesneuveld en meerdere auto's zijn beschadigd. Buurtbewoners zeggen op Twitter dat er een automatisch wapen is gebruikt. De schutter of schutters zijn er vandoor gegaan. In de wijk Osdorp werd een uitgebrande auto teruggevonden. Mogelijk was dat de vluchtauto. Er is opnieuw een lid van de beroemde advocatenfamilie Moskovic geschrapt van het tableau. Het gaat om de 61-jarige David da Dat heeft de advocaat die namens voormalige cliënten van Moskovic een klacht tegen hem had ingediend bevestigd. Nabestaanden van een slachtoffer van een misdrijf lieten zich bijstaan door David Moskovic. Later bleek dat hij ook de advocaat was van een van de verdachten in diezelfde zaak. Moskovic kan nog tegen de uitspraak van de Raad van Discipline in beroep gaan. De gemeenteraad van Breda heeft Paul de Pla voorgedragen als nieuwe burgemeester. De PvdA is nu nog burgemeester van Heerlen. De raad is ervan overtuigd